uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Eurogroep verwerpt het nieuwste voorstel van Griekenland voor een nieuw derde steunprogramma. De ministers van Financiën overlegden vanavond telefonisch over het verzoek van de Griekse premier Tsipras. Die wilde ook een korte verlenging van het steunpakket dat om middernacht afloopt. Maar volgens de ministers is dat niet meer mogelijk. De Grieken kunnen wel een nieuw voorstel indienen. Voor morgenochtend staat opnieuw een telefonische vergadering gepland. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem heeft laten weten dat wel pas na het referendum van komende zondag een besluit kan worden genomen over een nieuw steunpakket. Amnesty International wil dat een onafhankelijke commissie onderzoekt of discriminatie een rol heeft gespeeld bij de aanhouding van de Arubaan Mitch Henriquez. Die werd zaterdag gearresteerd bij een festival in Den Haag en overleed een dag later. De Rijksrecherche onderzoekt onder meer of de politie buitenproportioneel geweld heeft gebruikt bij de arrestatie. Volgens Amnesty is het onderzoek van de Rijksrecherche te beperkt. De organisatie wijst erop dat eerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat etnisch profileren en discriminatie voorkomen bij de Nederlandse politie. Regeringspartijen VVD en PvdA zijn tegen de veiling van radiofrequenties voor commerciële omroepen. Daardoor is er geen meerderheid in de Tweede Kamer voor het plan van minister Kamp. Die wil de zenders opnieuw laten bieden en tegelijk de eisen aan de exploitanten versoepelen. De regeringspartijen zien meer in het verlengen van de vergunningen, zodat de radiostations hun zender gewoon kunnen houden. De PvdA wijst erop dat bedrijven in de radiomarkt het al moeilijk genoeg hebben. De partij wil geen extra onrust creëren. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 14. Morgen is het opnieuw zonnig en wordt het 27 graden op de Wadden... en 30 tot lokaal 33 graden landinwaarts. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem staat tussen Driebergen en Maren 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het.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 raad ik het nummer Stormy Weather. Ook Diane Reeves treedt op op North Jazz op zondag. Een van de, mm, ja, van de vele vocalisten... en eh, natuurlijk een hele bekende vocalist. Te, moet ik zeggen. Ook tweede uur staat volledig in het teken van, eh, van CFM... maar goed, CFM Jazz is natuurlijk het programma in, ik wilde zeggen uh, noord Ik ga verder met een, eh, met een eh, zanger deze keer. Koert Elling. Van zijn album Close Your Eyes ga ik draaien Never Say Goodbye voor Jody. Koert Elling, een van de meest invloedrijke jazzvocalisten van deze tijd. to mold to clay. go for a walk and they don't walk back. one day I know she will come my way, bringing a warmer night and a cooler day. We will build our life like a sculptor molds a clay. say goodbye. And I'm waiting for the girl who will never say goodbye. I'm waiting for the girl Kurt Elling met Never Say Goodbye voor Jody. Zoals ehm, al even kort gemeld voor 11. We hebben sinds kort ook een, eh, een eh, openbare groep op eh, Facebook. CFM Jazz. U kunt u daar uw reacties kwijt. U kunt daar vragen kwijt. U kunt daar ook zien wat we gaan draaien. En het volgende nummer wat ik ga draaien... dat is van de jonge alt-saxofonist Rudresh Mahantappa. Hij heeft een nieuw album uit, Bird Calls... en dat is gewijd aan zijn grote held Charlie Parker jonge jazzmuzikant componeerde nieuwe stukken hij, waarin hij zich volledig liet inspireren door het werk van Charlie Parker. Bij elke compositie gebruikte hij een melodie of een solo van de legende. Hij nam deze stukken vorig jaar op in Brooklyn en eh, bracht het live op het Newport Jazz Festival. Hij is van Indiase afkomst en eh, had ook veel inspiratie uit de progressieve en klassieke muziek uit Zuid-India. U gaat luisteren naar Rudresh Mahantapa van zijn album Bird Calls Go Puram. luisterde naar Rudresh Mahantappa... met het nummer Gopuram van zijn eh, album Bird Calls. De eh, volgende artiest die ik ga draaien is Melody Cardot. Ook zij heeft weer een nieuw album uitgebracht... en staat daarmee dit jaar op het eh, Noordse Jazz Festival. Het album heet The Currency of Man... en van dat album ga ik draaien Bad News... Melody Cardot, een prachtige zangeres die begon is in de jazz. Daarna richting de volkwereldmuziek ging. En nu eigenlijk weer een beetje teruggaat naar de jazz. Maar eerst denk ik nog een tussenstap maakt in meer R&B. Ik heb van dit eh, album uitgekozen Bad News. Melody Cardo met het nummer Bad News. We gaan verder met Neka, een eh, Nigeriaanse zangeres en hip hopartiste die onlangs haar vierde album My Fairy Tales uitbracht. Het is een eh, conceptalbum dat eigenlijk ook inspoort op, uh, inzoomt op de Afrikaanse samenleving in, in Duitsland. In dit geval, want dat is waar Neka woont. Zij verhuisde op 19-jarige leeftijd naar Duitsland om te studeren... en ontdekte daar haar talent voor het zingen. Door in de kroegen te spelen kon ze haar studie betalen... en tegelijkertijd een betere muzikant worden. En met haar debuutalbum Victim of Truth gaf ze meteen aan... dat zij een uh, spreekbuis voor de nieuwe Afrikaanse generatie wilde staan, zijn. Ook Amerika trok haar aan en sterren zoals The Roots, Siki Marley... en Nas werkten al met haar samen. Ze zingt zowel in het Engels als in haar moedertaal Igbo... dat in het zuidoosten van Nigeria wordt gesproken. U gaat luisteren naar Book of Job van Neka. into. Psalm 27. The Lord is my light and my salvation. Who shall I fear? Whom shall I fear? Look up on the sky and tell, tell me what is there for us to see. So many mornings that we wake up, the money in the pocket to pay. Never stop to take the shortcut it might be easier for me whenever it's a daddy's as touch. Confess and recognize it's me. I go down on my knees and pray. morning, no matter what comes. full to the brim, the prodigal soul. But we're not silent. met het Book of Job. We gaan gauw verder met een, eh, opnieuw een Engelse zanger, Kweps. Hij denkt, eh, zijn stem doet denken aan soulfenomenen als Donny Hathaway en Ray Charles. Maar de 25-jarige Brit met Ghanese roots slaat echter een hele andere richting in. Eh, hij combineert R&B, gospel met donkere uh, beats, elektrosynthesizers, soul en soundscapes. Een intieme, intense ervaring die vooral live een, een ware belevenis is... Hij is ook erg populair bij de jeugd, want toen ik dit nummer draaide thuis... ter voorbereiding, stond in één keer mijn dochter naast me... en die zegt, hé, hey, dat nummer ken ik. En zij is nog maar 13. Ik ga nummer draaien dat hij live speelde op Glastonbury... het eh, grote Engelse popfestival in 2014. U gaat luisteren naar Quebs met Wrong or Right... I don't wanna be a leader. I don't wanna let you down. I don't even need to see you turn your life around. No, are you running away? never got between the lines, wrong or right. luisterde naar Krebs met Wrong or Right. We gaan verder met opnieuw een Israëlische artiest, Oran Etkin. Hij ehm, verzamelde invloeden eh, op basis van al zijn ervaringen... met eh, artiesten in de hele wereld. Hij eh, maakte een album, dat heette Gathering Lights... en daarin speelt hij zelf op klarinet, basklarinet en op saxofoon. Hij speelt samen met Frederico Casagrande op gitaar... Linda O op dubbelbas en Nasheen Waits op drums... Naast zijn muziek heeft hij ook een, een liefde voor eh, muziek die hij graag deelt met kinderen. Hij heeft daar speciaal een eh, methode voor ontwikkeld, dat heet Timbalulu. Waar hij kinderen op speelse wijze kennis laat maken met de muziek vanuit alle hoeken van de wereld. U gaat luisteren naar het nummer Takeda van zijn album Gathering Light uit 2014. Oran Etkin. We gaan verder met een eh, heel ander genre eh, van het Spock Vrevo Orchestra... waarin eh, de dansritmes van de Braziliaanse Vrevo getoond worden. De oprichter, saxofoon, saxofoonspeler en arrangeur Inolo Cavacalte de Alberque... alias Maestro Spock laat zijn creativiteit vrije loop. Met een 17-koppig orkest laat hij alles horen wat Braziliaanse jazz mooi maakt... We staan opnieuw op Noordzee Jazz. U gaat luisteren naar een, eh, naar een instrumentaal nummer van hun. luisterde naar de Spock Frevo Orchestra. We gaan verder met een andere big band en wel een big band uit Haarlem. De New Harlem Deluxe. Er zijn nog steeds scholieren die graag in een big band spelen. En de dirigent Lorenzo Minjaka is daar intens van overtuigd. En daarom richtte hij in 2009 de New Harlem Deluxe op. Een big band voor Haarlemse jongeren van 10 tot 18 jaar. Ze spelen een mix van jazz, funk en pop. Inmiddels zijn ze zo bekend dat alle leraren van muziekscholen hun talenten graag naar New Harlem Deluxe doorschuiven. De band die jaarlijks ververst wordt met nieuwe jonge leden en wekelijks repeteert, treedt per jaar ongeveer 15 keer op. Er eh, waren eh, ook optredens bij een echte big band battle. En eind vorig jaar behaalden de Haarlemse scholieren zelfs de tweede plaats... bij het Prinses Christina Jazz Concours, in het Bimhuis in Amsterdam. U gaat luisteren naar een, eh, naar een nummer van, van die finale.